Kasper Meijer met het NOS-journaal. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn bijna 61.000 ondernemers gestopt met hun bedrijf. Het is een toename van 37 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het gaat voornamelijk om de ZZP'ers, omdat de Belastingdienst het nu controleert op schijnzelfstandigheid. Veel ZZP'ers moeten in dienst gaan omdat ze hetzelfde werk doen als werknemers met een contract... en dus niet als zelfstandigen worden gezien. Europa is het snelst opwarmende continent. En er is een duidelijk verschil tussen het natte westen en het extreem hete en droge oosten. Dat staat in het jaarlijkse rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. 2024 was het warmste jaar wereldwijd. En ook in Europa kreeg bijna de helft van het continent te maken met recordtemperaturen. Sinds de jaren 80 warmt Europa twee keer zo snel op als het wereldwijde gemiddelde. De Amsterdamse politie heeft tussen de 10 en 15 personen opgepakt... bij de pro-Palestijnse demonstratie bij de Universiteit van Amsterdam gisteren. Volgens de universiteit hebben de demonstranten een puinhoop achtergelaten. Een deel van de kantine zou zijn geplunderd en muren zijn beklad. De schade zal behoorlijk zijn, schat de universiteit. De Amerikaanse Harvard-universiteit raakt een deel van zijn overheidssubsidie kwijt... omdat het weigert om eisen van de regering Trump door te voeren. Het gaat om een bedrag van omgerekend 2 miljard euro. Het ministerie van Onderwijs eist dat Harvard het veronderstelde activisme op de campus terugdringt... onder meer door diversiteitsprogramma's te beëindigen en mondkapjes te verbieden... Ook wil de regering dat de prestigieuze universiteit de onderwijsprogramma's en afdelingen doorlicht op antisemitisme. De directeur van Harvard zegt dat de eisen ingaan tegen allerlei grondrechten. Het weer, vanochtend in het zuiden wat buien. In het noorden begint de dag zonnig. In de middag op meer plekken buien, mogelijk ook met onweer. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM.